Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Tweede Kamer steunt een wetswijziging van de PvdA die gaswinning in het Waddengebied en onder meer Natura 2000 gebieden verbiedt. De winning onder die gebieden blijft dan vanaf de buitenranden onder strenge voorwaarden mogelijk. Maar volgens PvdA-kamerlid Vos maakt het voorstel toch een einde aan toekomstige proefboringen en gaswinningsplannen in de gebieden vanaf de buitenranden. Hij denkt dat bedrijven daarvan af zullen zien omdat echt gas winnen vrijwel nooit zal mogen. Minister Kamp denkt juist dat het best mogelijk is dat de overheid voor bijvoorbeeld Schiermonnikoog een gaswinningsvergunning verleent als er gas blijkt te zitten. Dat zou dan met een pijplijn moeten over de zeebodem. Het CDA-raadslid uit Kerkrade dat in opspraak kwam vanwege diefstal op Pinkpop stapt op. Mark Meijer werd gisteren veroordeeld tot een boete van 500 euro wegens het stelen van twee zitzakken en flessen drank. Ook moet hij een schadevergoeding betalen aan de organisatie van Pinkpop. De Surinaamse president Desi Bouterse blokkeert het proces over de decembermoorden. Dat heeft de Surinaamse minister van Justitie gezegd... voorafgaand aan een geheime zitting van het parlement... die president Bouterse bijeen had geroepen. Bouterse is zelf hoofdverdacht in het decembermoordenproces. De president beroept zich op de staatsveiligheid... en zegt dat artikel 148 van de Surinaamse grondwet... hem het recht geeft in te grijpen. De openbare aanklager had morgen met de strafeis moeten komen. Twee oud-medewerkers van een accountantsbureau zijn in Luxemburg veroordeeld tot voorwaardelijke celstraffen. Ze waren klokkenluiders in de LuxLeaks-zaak uit 2014. Een derde verdachte, een journalist, gaat vrij uit. De drie zouden grote hoeveelheden vertrouwelijke belastinggegevens, vooral van multinationals, naar buiten hebben gebracht.